uur. Kirsten Klomp met het NOS. In de Haagse Schilderswijk is het vanavond en begin van de nacht rustig gebleven. Voor zover bekend is er niemand opgepakt. Om de rust in de wijk te bewaren liepen er buurtbewoners rond om met jongeren te praten op het plein. Rond half twee was dat plein leeg. Sinds maandag was het meerdere nachten op rij onrustig in de Schilderswijk... vanwege de dood van de Arubaanse toerist Mitch Henriquez. Er waren rellen en er werd flink wat vernield. Staatssecretaris Kleinsma is tevreden over het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat een baan vindt. In het sociaal akkoord is met bonden en werkgevers afgesproken dat er de komende jaren 100.000 banen bijkomen voor deze groep. De afgelopen twee jaar zijn er al een kleine 11.000 banen bijgekomen. Daarmee liggen de werkgevers voor op schema, zegt Kleinsma. En dat is knap omdat het economisch juist moeilijke tijden waren. Astana wilde Italiaanse wielrenner Vanotti als vervanger van Lars Boom. Eerder vanavond werd bekend dat bij hem te lage cortisolwaarden zijn vastgesteld. Het is daarom onzeker of Boom vandaag van start kan gaan in de Tourproloog in Utrecht. De internationale wielerbond UCI heeft al laten weten dat er geen vervanger van start mag gaan. De lage waarden bij Boom zijn vastgesteld door de MPCC, een beweging voor een geloofwaardige wielersport. De regels van die club schrijven voor dat renners met lage cortisolwaarden acht dagen niet mogen koersen. In Athene zijn gisteravond opnieuw tienduizenden Grieken de straat opgegaan om te demonstreren. Er waren zo'n 20.000 mensen die morgen tijdens het referendum nee gaan stemmen. De ja-stemmers waren met iets minder man op de been. Voor het parlementsgebouw riep premier Tsipras de tegenstanders op om zondag een trots nee te laten horen bij het referendum. Het weer, het is zwoel en plakkerig. Lokaal valt een regen- of onweersbui. Overdag laat de zon zich veel zien en loopt de temperatuur snel op. In het binnenland kan het 36 graden worden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het.